7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De naam van een Nederlander is opgedoken in de Oekraïne-affaire... waarmee de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump begon. Uit het onderzoek zou blijken dat deze Anthony de Kalewee... de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne voor het team van Trump bespioneerde. De Nederlander ontkent de spionage. Het afzettingsproces tegen Trump draait om de vraag of hij Oekraïne onder druk heeft gezet... om zijn rivaal Joe Biden dwars te zitten... Mogelijk liep de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne daarbij in de weg... en werd ze daarom bespioneerd. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dreigen nieuwe stakingen. De vakbond voor cabinepersoneel, die meer loon en betere werkomstandigheden eist... zegt woensdag bekend te maken wanneer het werk wordt neergelegd. In november moest Lufthansa vanwege stakingen honderden vluchten schrappen. Eind vorige, en vorige maand staakte cabinepersoneel van Germanwings... onderdeel van hetzelfde concern. Bemiddelingspogingen tussen bedrijven en de werknemers hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De Australische toerismesector kan omgerekend bijna 50 miljoen euro tegemoet zien van de regering... als steun na de verwoestende bosbranden. Het aantal boekingen in Australië was volgens de eerste cijfers de afgelopen weken... tot 30 lager dan een jaar geleden. De toerismesector vindt het toegezegde bedrag een eerste stap. De sector zou door de branden in totaal bijna 3 miljard euro schade lijden. Zangeres Floor Jans heeft de popprijs 2019 gewonnen. Die wordt uitgereikt aan een groep of artiest... die volgens kenners het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de Nederlandse popmuziek. Jansen is zangeres van de Finse metalband eh, Nightwish. Het Nederlandse publiek leerde haar vooral kennen... dankzij het tv-programma Beste Zangers. Volgens de jury heeft ze zich bewezen als een van de beste...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 www.dwkmedia.nl DWK Media. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels.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 Yeah. You turn down love like it's really bad. Ow. You can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few. Ah. <laughs> Can't hide love, can't hide love. Well, I bet you I, I can't hide.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 We'll split the difference, go to Coconut Grove on talking, Mama, I can not hear your voice It tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think you're making in the mood. friends called a Coconut Grove. Voila, an American dream. Well, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon It goes so easy with that rain falling down.